Mariette Krol met het NOS Journaal. Albert Heijn en de vakbonden gaan op korte termijn weer met elkaar om tafel... om te praten over een nieuwe CAO voor distributiemedewerkers. En dat betekent dat de stakingen bij de distributiebedrijven voorlopig zijn opgeschort. Gisteravond ontvingen vakbonden FNV en CNV een uitnodiging van de supermarktketen om weer te praten. Wanneer precies is nog niet duidelijk. Maar het CNV verwacht dat er snel een akkoord kan zijn. Albert Heijn zou bereid zijn om de distributiemedewerkers 10% meer loon te geven... en af te zien van verslechteringen in de arbeidsvoorwaarden voor nieuwe medewerkers. De stakingen zijn al meer dan een week aan de gang... en leiden in veel Albert Heijns tot lege schappen. Een kwart van de Nederlandse economische groei stroomde vorig jaar naar het buitenland. Dat kwam doordat bedrijven hun gestegen winsten deels aan het buitenland uitkeerden. Bijvoorbeeld Shell verhuisde zijn hoofdkantoor naar het Verenigd Koninkrijk en nam dus ook zijn winsten mee. Ook het akkoord over sluiting van het Groningse gasveld leidde ertoe... dat overheidsvergoedingen voor het vullen van de gasopslag naar het buitenland gingen... via Shell en het Amerikaanse ExxonMobil. Het ministerie van Volksgezondheid heeft een vaccininstituut Intravac in Beeldhoven te koop gezet. Dat produceert geen vaccins, maar doet onderzoek en helpt bij de ontwikkeling ervan. De staat bezit alle aandelen en er wordt al langer nagedacht over verkoop. Minister Kuipers besloot dat vorig jaar zomer door te zetten. Hij vindt dat één onderzoeksinstituut in Nederland weinig meerwaarde heeft... en wil de ontwikkeling van vaccins in Europees verband regelen. In een aflevering van het populaire RTL-woonprogramma Kopen zonder kijken heeft mogelijk nieuwe pleegouders opgeleverd. Vorige week stond in het tv-programma een stel met pleegkinderen centraal. Pleegzorg Nederland zegt dat daarna zo'n 300 mensen informatie hebben aangevraagd over pleegzorg. In een normale week zijn dat er zo'n 60. Het weer droog, wat bewolking en 3 tot 8 graden.